Jobboot met het NOS-journaal. Bij het ongeval met de Nederlandse touring Kortrijk in België zijn acht zwaargewonden gevallen. Twee van hen zijn in levensgevaar. De zwaargewonden zijn de buschauffeur, de chauffeur van een Bulgaarse vrachtwagen en zes buspassagiers. Het is nog onduidelijk of het om Belgische of Nederlandse passagiers gaat. Ook hebben 17 passagiers lichte verwondingen opgelopen. De meeste zouden zijn behandeld voor snijwonden. De dubbeldeksbus van Bovo Tours was met 66 passagiers onderweg naar Parijs. Hij reed in op een file waarna een Bulgaarse vrachtwagen op de bus klapte. In Turkije heeft iemand geprobeerd de hoofdredacteur van de krant Cumhuriyet dood te schieten. Dat gebeurde voor de rechtbank in Istanbul, waar de hoofdredacteur terecht stond voor het onthullen van staatsgeheimen. Hij werd niet geraakt. Een verslaggever die in de buurt stond zou wel gewond zijn geraakt. De politie heeft de schutter opgepakt. De afgelopen tijd zijn verschillende journalisten van de krant Tjum Hurriyet opgepakt... vanwege kritiek op het beleid van president Erdogan. Het COC is boos op de organisatie van het Bevrijdingsfestival in Utrecht... omdat daar rapper Steen heeft opgetreden. Het COC zegt tegen RTV Utrecht dat hij in het verleden tweets heeft verstuurd... waarin hij homo's beledigde. Iemand die dat heeft gedaan hoort niet op een bevrijdingsfestival thuis, vindt de voorzitter van de Belangenorganisatie van Homoseksuelen. Rapper Steen snapt de ophef niet en benadrukt dat hij geen homohater is. In Keulen is een verdachte van de aanrandingen tijdens Nieuwjaarsnacht vrijgesproken. De Algerijn werd wegens heling van een gestolen mobieltje veroordeeld tot zes maanden cel voorwaardelijk. Hij werd ervan beschuldigd dat hij met oud en nieuw met een aantal anderen een vrouw had omsingeld en betast. Het slachtoffer herkende de Algerijn niet, waarop de rechter besloot tot vrijspraak. De Nederlander Tom Dumoulin heeft in Apeldoorn de eerste etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in de individuele tijdrit over 9,8 kilometer. Tom Dumoulin mag morgen in de tweede ronde naar Arnhem de roze leiderstrui dragen. Het weer vanavond en ook vannacht helder. Morgen volop zon met temperaturen tot 25 graden. Ook zondag zonnig, dan wordt het 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Voorburg en Zoetermeer 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Uithof en de afrit Maren 7 kilometer. Komt ook door een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij.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 Look at you, look at you, look what you made me do. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common.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 That I ain't even care if you left. What if I told you that I ain't trust you no more? Or believe a word that you said. Would you even care? Nah, nah, nah. Would you even care? Would you even care? Nah. we were meant to be. But she said no, no, no, she just said no, no, she said no, no, no. People put me in my place, I felt the door slam in my face. Spent a long time standing in the rain. I've been on the losing end, all my dreams seem just pretend. Once or twice, thought I would go insane. chance that I was back on my feet for a while. I had figured it out that it was meant to be, but they said no. break. It only made me who I am today. All the while, always stood a chance. I was asleep on my two feet. Took a while to figure it out, to see the forest for the trees. And now I know Schrik je wel eens of is alles nog? discovered dans la morgen. Oplossingsgericht denken doe ik standaard zonder zorgen. Zolang we bommen blijven denderen op piramides, blijft de laag eronder bestaan en wordt het agressiever. Dit is wat positiever. Maar liefde van de zon voor de man, voor de vrouw, voor de dieren en het gezond. Voor het meest heldere, vanaf de aarde ga ik rond. Ben een helemaal mijn leven zoek, maar volgens mij heb ik de bron, het is de zon. Van waar de zon schijnt, daar wil iedereen zijn. Anders ik wel. Gras is nooit groener, misschien minder gemaaid. Niets is echt nieuw, je oogt wat je zaait. De wereld echt een draai. En ik bevind me in het verre oosten. Ik kan niet verder Eenmaal thuis wordt mijn oren verstoord door weer een aanslag. En mijn tegengif blijft deze aanpak. Ik komt zo naar zonnestralen. Het doet me goed, ik voel me voor die zonnestralen. Is goed, dat moet ik volgen ik zal niet verdwalen. Het licht lijkt mij dan weer tot nieuwe zonnestralen. En ik ga de wereld rond. Ah, en ik ga de wereld rond. Ja, wat er na de regen komt. Vrijheid, daaronder zet ik mijn handtekening. In de toekomst schijnt de zon, dat is een zeker ding. Dat is een zeker ding. Dat is een zeker ding.